en inflatie. Volgens de spaarbank komt dat neer op gemiddeld 785 euro per huishouden, schrijft de Telegraaf. Omdat de inflatie met 3% veel hoger was dan de gemiddelde spaarrente, werd spaargeld per saldo dus minder waard. Bij het presidentieel paleis in Venezuela zijn schoten gehoord. Dat melden verschillende bronnen. Ook vlogen de drones boven het paleis. Intussen is tijdelijk president Rodriguez officieel beëdigd. Afgelopen weekend werd haar voorganger Maduro opgepakt door Amerikaanse troepen. Biotechbedrijf Galapagos sluit definitief de deuren in Leiden. Ze stoppen met celtherapie omdat er geen koper voor werd gevonden. Hierdoor verdwijnen wereldwijd 365 banen in Europa, maar ook in China en Amerika. Het hoofdkantoor van het Belgisch-Nederlands bedrijf in Mechelen blijft wel bestaan. En Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 6,2 epicentrum lag in het westen van het land. Volgens de Japanse omroep is er geen gevaar voor een tsunami. Er zijn tot nu toe geen berichten over schade of gewonden. Het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog. Het is wel koud. Min 7 graden in het oosten tot min 2 graden in het westen. Pas op voor gladheid. Overdag vaak droog en in het westen schijnt dan geregeld de zon. Het wordt 1 tot 4 graden. En dat was het nieuws op Slam. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas.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 yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part now. Yeah. around the world, just la la la la It's all around the world, just la la la la around the world, just la la la la la. It's all around the world. of sin.